Moutschreurs met het NWS Journaal. De verhuizing van het korps mariniers zei vanmiddag in de Tweede Kamer... dat de verhuizing afblazen tot schadeclaims van het bouwconsortium kan leiden. Tot nu toe is al bijna 37 miljoen euro uitgegeven aan de voorbereiding van de verhuizing. Veel mariniers zien de overplaatsing naar Zeeland totaal niet zitten. Het zou veel te grote gevolgen hebben voor partners en schoolgaande kinderen. De mariniers hebben al gewaarschuwd massaal te vertrekken als de verhuizing doorgaat... Maar Visser wees erop dat de Tweede Kamer in 2012 de verhuizing gewoon heeft goedgekeurd. Amstelveen wil maandag het kantoorpand ontruimen. Dat is gekraakt door de asielzoekersgroep We Are Here. Die vertrok begin deze maand uit Amsterdam... waar de groep verschillende gekraakte woningen moest verlaten. Een dag later verschansen de uitgeprocedeerde asielzoekers zich... in een kantoorpand in Amstelveen. De eigenaar heeft aangifte gedaan... Of de ontruiming maandag doorgaat is nog niet duidelijk. De rechter moet er nog toestemming voor geven. De invoering van de videoscheidsrechter in de eredivisie staat op losse schroeven. De onderhandelingen tussen de KVB en de scheidsrechters daarover zijn vastgelopen. En daardoor dreigt een tekort aan videoscheidsrechters. De voetbalbond wilde de videoref eigenlijk komend seizoen invoeren... maar als de partijen er niet uitkomen gaat dat niet lukken. De serie De Luizenmoeder heeft de zilveren Nipkoff-schijf gewonnen. Volgens de jury van de prestigieuze televisieprijs ontkwam niemand aan de serie over de perikelen op een basisschool. De zilveren reismicrofoon voor beste radioprogramma ging naar Vroege Vogels. Eerder werd al bekend dat de ere Nipkoff-schijf naar André van Duin gaat. Tineke de Nooi kreeg de ere zilveren reismicrofoon. Het weer vooral in het noorden kans op stevige buien...